Ze spreekt Rutte en de Britse premier Johnson in een video direct aan. Таких як пан Рютте, таких як пан Джонсон ze is dankbaar voor de steun en hulp van de EU en Amerika, maar dat is niet genoeg om Poetin te stoppen, zegt ze. Poetin vecht volgens haar niet alleen tegen Oekraïne, maar tegen de hele westerse wereld. In een andere videoboodschap zei de vicepremier dat er vandaag via vluchtroutes ruim 7000 mensen geëvacueerd zijn uit Oekraïnse steden. Er is een flink tekort aan imams in Nederland. En door dat tekort nemen steeds meer moskeeën iemand aan die Arabisch spreekt. En dat kan vooral voor jonge moslims een probleem zijn. Ik ben zelf de taal niet volledig machtig. Eh, Arabische taal. De Arabische taal. En het is natuurlijk een hele waardevolle middag waar je, waar je minimaal één keer in de week ja, eh, een, een preek naar je toe krijgt. Die, die jou weer de energie en de moed en, en, en het geloof weer een, een beetje opkrikt. Als je dat dan niet kan volgen, ja, dan is dat gewoon zonde. Bij jongeren die niet bij de imam terecht kunnen met vragen... is er een kans dat ze antwoorden over het geloof ergens anders zoeken. De kans is aanwezig dat ze natuurlijk op sites komen... die, die, ja, die extremistische gedachtegoed eh, prediken. Eh, waar wij niet achter staan. En uh, wij willen absoluut niet dat, dat jongeren bloot worden gesteld aan, aan, ja, aan, die, aan die gedachtegoeden. Een Nederlandstalige imamopleiding kan een oplossing zijn. Daar wordt al jaren om gevraagd. Een opvallende voetbaltransfer. Speler Rai Vloed gaat aan de slag bij FC Astana in Kazachstan. Vloed werd twee maanden geleden geschorst bij Herakles nadat hij had gelogen over het dodelijk ongeluk dat hij vorig jaar veroorzaakte. Daarbij kwam een jongetje van vier om. De zaak tegen de voetballer loopt nog. In het oosten van Antarctica is deze maand een ijsplaat afgebroken die ongeveer even groot was als de stad Rome, zo'n 1200 vierkante kilometer. Op satellietbeelden die wetenschappers vandaag deelden is te zien dat de ijsplaat in slechts een paar dagen tijd volledig uit elkaar is gevallen.